Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Egypte is het relatief rustig gebleven na de toespraak van president Mubarak van gisteravond... Daarin herhaalde hij dat hij aanblijft tot de verkiezingen van september. Wel heeft hij een deel van zijn taken overgedragen aan vicepresident Suleiman. Betogers waren verbijsterd omdat ze hadden verwacht dat Mubarak zijn vertrek zou aankondigen. Maar tot ongeregeldheden kwam het niet. Demonstranten hebben de hele nacht gebivakkeerd op het Tahrirplein in Cairo. En er trokken ook betogers naar een paleis van Mubarak en naar het gebouw van de staatstelevisie. Protestleiders willen vandaag opnieuw demonstreren en rekenen op miljoenen betogers. ProRail en Arriva doen onderzoek naar de veiligheid op het stuk spoor dat langs de voormalige fabriek van de Suikerunie in Groningen loopt. Dat gebouw wordt gesloopt en bij die werkzaamheden is de afgelopen dagen veel misgegaan, meldt RTV Noord. Gisteren ontstond er brand en twee dagen eerder vielen er ijzeren platen van grote hoogte aan weerszijden van de spoorlijn, terwijl er seconden eerder een trein van Arriva was langsgereden. Van het incident met de platen zijn beelden gemaakt door een voorbijganger. Arriva en ProRail hebben geschokt gereageerd en zijn direct begonnen met een onderzoek. Ook de politie van Groningen gaat vanochtend kijken. Het sloopbedrijf heeft nog niet gereageerd. De Zuid-Afrikaanse president Zuma wil fors investeren om de werkloosheid in zijn land aan te pakken. De regering gaat zo'n 900 miljoen euro in een speciaal fonds stoppen. Met dat geld moeten nieuwe banen worden gecreëerd. Een op de vijf Zuid-Afrikanen is werkloos. Vooral onder jongeren is er veel werkloosheid. Zuma zei in zijn jaarlijkse toespraak tot het volk dat hij zich zorgen maakt over de situatie. Hij riep ook bedrijven op om zich aan te sluiten bij het initiatief. De oppositie heeft sceptisch gereageerd op het plan. Ze vinden dat het te weinig concreet is. Het weer in het zuiden eerst nog wat regen, in het noorden opklaar.